Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Slotervaartziekenhuis en de IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad, Emmeloord en Dronten... hebben uitstel van betaling aangevraagd. Hierdoor hopen ze een faillissement te voorkomen. In de persverklaring staat dat een faillissement mogelijk onafwendbaar is. De ziekenhuizen hebben al een tijdje grote financiële problemen. Begin vorige maand werden ze daarom door de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd... onder verscherpt toezicht geplaatst. De Europese fractie van de PVV gaat niet samenwerken met Steve Bannon... de oud strateeg van Trump. In de zomer kondigde Bannon aan dat hij een rechte supergroep... in het Europees parlement wil creëren. Marcel de Graaf, de PVV-leider in Brussel... wil daarvan geen deel uitmaken. Volgens de Graaf heeft Bannon de verkeerde mensen om zich heen. De PVV heeft vooral moeite met een Waalse politicus... die ruzie heeft met Vlaams Belang, een bondgenoot van de PVV. Ook de Zweden-Democraten, een andere mogelijke partner... zien samenwerking met Steve Bannon niet zitten. De moord op de Saoedische journalist Khashoggi was zorgvuldig gepland, heeft de Turkse president Erdogan gezegd. Volgens Erdogan werd de moord al beraamd op 28 september, toen Khashoggi voor het eerst het Saoedische consulaat in Istanbul bezocht. Erdogan zei ook dat de journalist op een barbaarse manier is vermoord. Hij eist volledige opening van zaken van Saoedi-Arabië. De vroegere leider van de terroristische groepering Sharia voor Belgium, Fouad Belkacem, verliest de Belgische nationaliteit. Dat heeft het Hof van Beroep in Antwerpen beslist. Belkacem zit een celstraf van 12 jaar uit, omdat de jongeren voorbereiden op de gewapende strijd in Syrië. Tot besluit het weer. Bewolkt en vooral in de noordelijke helft van het land wat regen of motregen. Er staat veel wind vandaag en het wordt 14 of 15 graden.